Dat gebeurde tijdens een manifestatie van klimaatactivisten in de vrijplaats en hippie-enclave Christiania. Toen agenten de vrijplaats wilden betreden staken de activisten barricades in brand. Ook werden de agenten bekogeld met brandbommen en molotovcocktails. De politie zette traangas in om zich de relschoppers van het lijf te houden. Afgelopen weekend kwam het ook al tot rellen in de Deense hoofdstad. In totaal zijn er nu bijna 1500 relschoppers opgepakt. Het aantal mensen in Afrika dat te dik is neemt ernstig toe. Vooral door de verstedelijking hebben steeds meer mensen toegang tot voedsel dat goedkoop is, maar dat ook veel vet en suiker bevat. Met name de arme mensen blijken daardoor gevoelig te zijn voor obesitas. Ook al is hun levensstandaard verbeterd, ze hebben nog steeds niet genoeg geld om gezond voedsel te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek in zeven Afrikaanse landen. Het aantal mensen dat te zwaar is, is daar in tien jaar tijd met meer dan een derde toegenomen. In Midden-Afrika lijden nog altijd veel mensen honger maar dat is vooral een probleem van het platteland. In het noorden en zuiden van Afrika is overgewicht een groter probleem dan ondergewicht. De KNSB heeft zijn website voor schaatsen op natuurreis geopend. De afgelopen dag kwam de temperatuur in de beeld voor het eerst dit seizoen niet boven nul. En daarmee was de eerste ijsdag een feit. De KNSB heeft nu nog niet veel te melden over het natuurreis, maar verwacht wel dat tegen het weekend de eerste ijsbanen opengaan. Tijdens de vorstperiode vorig seizoen was er veel belangstelling voor de natuurijswebsite van de Schaatsbond. Het weer vannacht opklaringen lichte tot matige vorst. Het wordt min 4 tot min 7. Lokaal misschien nog iets kouder. Morgen schijnt geregeld de zon en liggen de maxima rond het vriespunt.